Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gezin uit Urk dat in Duitsland onder het puin van een ingestort hotel terecht kwam... kan voorlopig nog niet terug naar huis. De man moet nog onder meer een nierdialyse ondergaan. Hij werd gisteren als laatste van het gezin gered uit het puin. En eerder werden al de moeder en hun zoontje van twee gered. En ook zij liggen nog in het ziekenhuis, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Het enige wat we eigenlijk weten is dat het beter gaat. Dat werd sowieso vrij snel al gemeld, dat ze geen hele zware verwondingen hebben. Eh, maar ja, wel is het natuurlijk zo dat ze ruim tien uur onder het puin hebben gelegen. Dus eh, ja, ook voor hun zal het een ontzettende schrik zijn geweest. En ze liggen in ieder geval ook nog wel in het ziekenhuis. Een deel van het hotel in het Duitse Kruf stortte dinsdag in. En twee mensen kwamen daarbij om het leven. In Spanje wordt nu druk gezocht naar Carles Puigdemont. Dat is de man die ervoor wilde zorgen dat Catalonië, een regio in Spanje, onafhankelijk werd. Na een illegaal referendum daarover in 2017 ging hij op de vlucht en leefde hij jarenlang in het buitenland. Maar vandaag keerde hij terug naar Spanje, terwijl er nog een arrestatiebevel liep tegen hem. Op een plein in Barcelona gaf hij een speech. La veu del poble de Catalunya. in die speech zegt hij dat hij nog steeds wil dat Catalonië onafhankelijk wordt. En daarna deed Puigdemont een Houdini. Hij verdween in de mensenmassa en agenten hebben hem nog steeds niet gevonden. En dan nog dit. Ja, veel fans die keken er lang naar uit. De film van het populaire boek It Ends With Us. Het is een van de populairste boeken op TikTok, weet boektokker Emma. Het is ook wel echt een boek voor mij geweest waardoor ik weer ben gaan lezen. Dus dat is wel heel erg grappig. Ik zie echt op TikTok, YouTube dat veel lezers zijn begonnen bij dit boek. Ehm, dus dat hier echt hun leesfase is begonnen. Het boek en de film dus gaat over liefde, maar er komen ook heftige onderwerpen in voor, zoals huiselijk geweld. Gisteravond ging de film in première en onze verslaggever Lisanne van Spronsen was erbij en sprak met een aantal fans. Wat was er nou leuker, het boek of de film? Hmm, ja, ik denk ja, misschien wel toch het boek, maar ik vond de film ook wel heel goed Eigenlijk weet ik het eigenlijk niet.